Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Bas F. zegt dat er zeker twee doden zijn gevallen bij de explosie in een fabriek in Ludwigshaven. Er worden nog twee mensen vermist en er zijn zes zwaar gewonden. Volgens de leiding van het chemieconcern was de explosie vanochtend een ongeluk. dus mogelijk iets misgegaan in een transportleiding. Uit voorzorg is een deel van de productie stilgelegd. In Groot-Brittannië is een eerste groep kinderen aangekomen uit het Franse vluchtelingenkamp bij Calais... Veertien jonge vluchtelingen tussen de 14 en 17 jaar kwamen vandaag in een bus aan in Londen, waar ze herenigd werden met familie. Het is de bedoeling dat er de komende tijd nog honderden kinderen uit de jungle van Calais naar Groot-Brittannië komen. De Franse overheid is van plan het kamp aan het einde van het jaar te sluiten. PvdA-minister Lodewijk Asscher wil Nederland terugwinnen op de hitsers en splitsers, zei hij bij de officiële bekendmaking dat hij lijsttrekker van de PvdA wil worden. Asscher zegt dat hij zich er niet bij neerlegt dat er in Nederland groepen zijn die elkaar verketteren en een recept van haat en uitsluiting delen. Donderdag lekte al uit dat Asscher zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Ook de huidige leider Samson en Tweede Kamerlid Monash zijn kandidaat. Anderen kunnen zich nog een week melden. Oudschaatster Renate Groenewold is bestolen van al haar gouden medailles. De dieven hebben de dozen van zolder gehaald en alle gouden medailles van de linten geknipt. Ook de gouden schaatspeld van de KNSB is gestolen. De zilveren en bronzen medailles zijn niet meegenomen. Groenewold was niet thuis toen er werd ingebroken bij haar huis in Assen. Het weer nog, vanavond lokaal een bui. Op de meeste plaatsen is het droog. vannacht kan lokaal een mistbank ontstaan. Morgen gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Smiddags kans op onweer en windstoten. Het is dan zo'n 14 graden. S'avonds kan het aan zee stormachtig zijn. Vanaf vrijdag wordt het minder wisselvallig. Dit was het NWS Journaal.